Vijf uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In de regio Rotterdam zijn twee schietpartijen geweest. In Ridderkerk werd gisteravond iemand aan het Seringenplantsoen doodgeschoten. De daders zijn op de vlucht geslagen. Eerder op de avond werd aan de Bergse Laan in Rotterdam... een man van 20 geraakt door één of meerdere kogels. De Rotterdammer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Enkele kogels sloegen ook gaten in huizen van omwonenden. De politie heeft iemand aangehouden en zoekt uit of hij bij de zaak betrokken is. Griekenland wil dat Duitsland bijna 280 miljard euro aan herstelbetalingen doet vanwege de Tweede Wereldoorlog. Het overgrote deel zou moeten worden uitgekeerd als schadevergoeding aan slachtoffers van de nazi's en hun nabestaanden. Zeker 10 miljard zou naar de centrale bank moeten, die in de oorlog werd gedwongen om de Duitse bezetter geld te lenen. Duitsland zegt dat het al genoeg herstelbetalingen heeft gedaan. In Tikrit heeft het Iraakse leger twaalf massagraven blootgelegd. In de graven liggen de 1700 Iraakse soldaten... die vorige zomer om het leven werden gebracht door strijders van Islamitische Staat. Die executeerden de Irakezen nadat ze Tikrit hadden ingenomen. De foto's van militairen die werden afgevoerd en in greppels werden beschoten... gingen de hele wereld over. Polen wil observatietorens van 50 meter hoog langs de grens met het Russische Kaliningrad gaan bouwen. Volgens een Pools persbureau is de Europese Unie van plan de bouw van de grensposten te steunen. Op de zes torens worden camera's geplaatst. De beelden worden doorgestuurd naar de Poolse grenswacht. Zo moet de grens met het kleine stuk Russisch grondgebied tussen Litouwen en Polen in de gaten gehouden worden. Volgens de Polen wordt de techniek op dit moment getest en zijn de torens in juni klaar voor gebruik.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 Mm morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses, op de boel hoge en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour mademoiselle, tu es très belle. N, S, Je suis néerlandaise.